Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In TBS-kliniek dagactiviteitscentrum van de instelling in de Limburgse plaats Alstrum. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekendgemaakt. De kliniek en de politie onderzoeken wat er is misgegaan. Twee jaar geleden was er ook een incident in het activiteitencentrum van de Royse Wissel. Toen sloeg een TBS-patiënt een medewerkster in elkaar en probeerde hij haar te wurgen. Mensen die regelmatig te maken hebben met wateroverlast... willen vooral dat de overheid dit aanpakt. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen. 85% van de ondervraagden wil dat de gemeente meer investeert in de riolering... terwijl maar een kwart bereid is om meer rioolheffing te betalen. Door een grote brand in Twello rijden er in een groot deel van de ochtend... geen treinen tussen Deventer en Apeldoorn. De brand woedde vannacht in een gebouw aan het spoor waar drie bedrijven waren gevestigd, waaronder een woonwinkel. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand is asbest vrijgekomen dat onder meer op het spoor is beland. Tot zeker half elf vanochtend ligt het treinverkeer stil. De drie bedrijven zijn volledig verwoest. In Egypte worden politieke gevangenen onmenselijk en vernederend behandeld. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. De mensenrechtenorganisatie onderzocht de situatie van 36 politieke gevangenen. Volgens Amnesty worden de gevangenen eenzaam opgesloten, geslagen en krijgen ze te weinig eten en drinken. Door de slechte behandeling in de Egyptische gevangenis hebben veel van hen last van psychische problemen. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met zo'n 26 graden in het binnenland. In het noordwesten en op de Wadden wordt het iets minder warm.